Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Republikeinse voor in Iowa lijken uit te lopen op een nek-aan-nek-race. Twee kandidaten gaan gelijk op. Rick Santorum en Mitt Romney staan allebei ongeveer 25% van de stemmen. Ron Paul volgt met 21%. Bijna alle stemmen zijn geteld. Iowa is de eerste staat waar de voorverkiezingen hebben plaatsgevonden. De andere 49 staten volgen de komende maanden. De uiteindelijke winnaar neemt het in november voor de Republikeinen op tegen president Obama. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister gezegd die de bijeenkomst leidde. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat, wanneer is onduidelijk. In 2010 braken de Palestijnen het overleg af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De harde wind heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukten op het IJsselmeer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. In Krimpen aan den IJssel waaide een deel van het dak van de Molukse kerk. Er vielen geen gewonden. Nog altijd worden nergens ter wereld christenen zo hevig vervolgd als in Noord-Korea. Dat zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar een ranglijst christenvervolging samenstelt. Noord-Korea houdt volgens Open Doors 50 tot 70.000 christenen gevangen in strafkampen, omdat ze weigerden de leiders van het land als goden te aanbidden. De andere landen in de top 10 zijn moslimlanden. Aardverschuivingen hebben de afgelopen tijd in Brazilië aan zeven mensen het leven gekost. Al drie maanden wordt het zuidoosten van het land geteisterd door zware regenval. Bijna 10.000 inwoners ten noorden van Rio de Janeiro zijn geëvacueerd. Het weer, vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden, de wind is vrij krachtig en ook de komende dagen is het wisselvallig. Dit was het en Journal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal, op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de A77 tussen Nijmegen en de Duitse grens.